Zes uur. Frits Hemmelkamp met het NOS-journaal. Theo Heidegger, de leider van de grootste politieke partij op Sint Maarten... is vrijgesproken van omkoping van een parlementslid in 2013. Hij wilde dat het parlementslid zijn steun aan een toenmalige kabinet in zou trekken. Het parlementslid was zelf naar de politie gestapt... maar wilde later niet meer getuigen. Omdat er verder vrijwel geen bewijs was, werd Heidegger vrijgesproken. Wel is hij nog verdachte in een andere corruptiezaak. In Bolivia komen nieuwe verkiezingen. Dat hebben de interimregering en de partij van de afgetreden president Morales met elkaar afgesproken. Ze hopen dat daarmee de rust in het land terugkeert na weken van geweld en protesten. De naar Mexico gevluchte Morales mag niet meedoen aan de nieuwe verkiezingen. Hij stapte zondag op als president na grote onrust over mogelijke fraude bij de presidentsverkiezingen van vorige maand. Een paar dagen later riep oppositieleider Anes zichzelf uit tot interim-president. Er is nog veel onduidelijk rond de arrestatie van de man op het station van Eindhoven gisteravond. De politie was op zoek naar de man en zette een trein uit Rotterdam stil. De passagiers mochten de trein niet uit, waarna gewapende agenten de trein hebben doorzocht. Het is onduidelijk of de man in de trein is aangehouden of elders op het station. Waarvan de man wordt verdacht is niet bekendgemaakt. Een Australiër die vorig jaar in Melbourne een Nederlandse vrouw doodreed... is veroordeeld tot 11 jaar cel. De vrouw van 27 kwam uit Den Haag en wilde zich met haar vriend in Australië vestigen. Ze werd in augustus vorig jaar op de fiets geschept door de dader... die in een gestolen auto op weg was naar een drugsdealer. Na het ongeluk sloeg hij op de vlucht, maar hij werd gepakt... nadat zijn signalement was verspreid. De vriend van de vrouw zei in de rechtszaal... dat de dader zijn gedroomde toekomst heeft verwoest. Het weer, de dag begint fris.